Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het kabinet is gevallen omdat de verschillen binnen de coalitie over migratie onoverbrugbaar waren. Dat zei premier Rutte op een persconferentie. Hij heeft het ontslag van zijn vierde kabinet schriftelijk ingediend bij de koning. Die komt morgen terug van vakantie en Rutte gaat morgen naar Paleis Huis ten Bosch. De premier zei dat de vier partijen in de coalitie samen tot de conclusie zijn gekomen... dat een akkoord over asiel niet mogelijk was. Hij sprak tegen, hij sprak tegen dat de ChristenUnie de stekker eruit heeft getrokken. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel was emotioneel bij zijn reactie. Hij zei dat de val van het kabinet heel erg vervelend is... vooral voor de mensen die werken aan oplossingen voor de opvang van asielzoekers. CDA-fractievoorzitter Heerma zei in Nieuwsuur dat Rutte het onverantwoord hard op de spits heeft gedreven. CDA-leider Hoekstra noemt de val van het kabinet onnodig en vindt het niet uit te leggen. D66-leider Kaag noemt het betreurenswaardig, maar zegt ook dat het niet anders kon. Uit de oppositie klinkt veel kritiek. GroenLinks zegt dat het vallen van het kabinet niet voor elkaar heeft gekregen. De PvdA en PVV willen snel nieuwe verkiezingen, net als de BBB. Partijleider Van der Plas maakt zich over de campagne geen zorgen. Volgens haar liggen de spandoeken al klaar. Komende maandag is er een Kamerdebat over de val van het kabinet. Nieuwe verkiezingen zijn er volgens de kiesraad op zijn vroegst in november. Het kabinet gaat tot die tijd demissionair door. Volgens Rutte blijven de ministers en staatssecretarissen zich bezighouden met de steun voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbeving, aardbevingsproblematiek in Groningen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Overdag is het zonnig en warm. Op de meeste plaatsen 30 tot 34 graden. Alleen op de Wadden is het wat koeler. Later op de dag kans op een enkele onweersbui.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 In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast het bed. verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat het kans slaan.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 Oh, peace. be cold as a stone rich as a fool. It turned all those good hearts away. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. We are, we are, on a Saturday night in the summer Sundown and they all come out Lamborghinis party's on, so they're heading downtown.